Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De gemeente Katwijk moet binnen twee weken groen licht geven voor de bouw van woningen op het voormalig militaire vliegveld Valkenburg. Gebeurt dat niet, dan grijpt het kabinet in. Minister van Veldhoven heeft de Zuid-Hollandse gemeente een ultimatum gesteld. Als Katwijk het niet zelf regelt, geeft het kabinet de provincie opdracht om een bestemmingsplan op te stellen voor het gebied. Marinevliegkamp Valkenburg werd in 2006 gesloten. Het is de bedoeling dat er 5000 woningen worden gebouwd. Volgens het kabinet en de Tweede Kamer is er nog steeds geen bestemmingsplan... doordat de gemeenteraad van Katwijk te veel eisen heeft. Medewerkers van Nederlandse gevangenissen signaleren dat er steeds meer kwetsbare gevangenen bijkomen. Zoals mensen met een verstandelijke beperking, een drugsverslaving of psychische problemen. Het staat in een verslag van de inspectie. Die heeft voor het eerst jaargesprekken gevoerd met directies en medewerkers van gevangenissen. Volgens hen verdienen de kwetsbare gedetineerden meer individuele zorg. Verder zijn er zorgen over de wachttijd voor psychiatrische gevangenissen... waardoor meer mensen in geestelijke nood soms in een isoleercel wachten op een plek. Vliegtuigfabrikant Boeing heeft voor het eerst in 20 jaar verlies geleden. Door de problemen met de 737 MAX, die na twee dodelijke ongelukken al maanden aan de grond staat, noteerde Boeing in 2019 een verlies van 636 miljoen. De kosten voor de 737 MAX zijn opgelopen tot 18 eh, miljard dollar. En de Nederlandse meidengroep van de jaren 80, de Dolly Dots, gaat weer optreden. De vijf leden van de groep, onder wie Angela Groothuizen... maken vanaf komend september tot februari volgend jaar... een tournee langs Nederlandse theaters. De groep brak in 1979 door met het nummer Boys. Het weer. Het wordt op de meeste plaatsen droog, maar later in het noorden wat regen. Morgen is het grotendeels bewolkt. Vooral later op de dag kan er in het zuiden af en toe regen vallen. En het wordt rond 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt op de meeste plaatsen niet drukker dan anders. De meeste vertraging is er op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Dorp. Je hebt daar een kwartier op onthoud. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam rijdt het langzaam voor de aansluiting met de A10. Daar staat 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder heb je ook 10 minuten op onthoud tussen Akersloot en Heilo.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 It's, it's the tale of, of dance radio. Dance radio. And it continues. Yeah! Hell yeah! Now, now. oudje. is dat, hè? Satisfaction guaranteed, I'll take your love back. Connection. Guarantee. Start dancing. I like dance. I want to dance. I'm here to dance. Dance radio. Dance radio. Radio. Radio. Radio. Radio. radio. you free. on the edge of your feet. Oh my gosh, bring on the rush. Two tough rough cuts, can't get enough of your stuff. Now no way back, trick or treat, on the attack. DJ drop the beats like this, music make you move and twist. I'll take you up to the highest heights. Let's spread our wings and fly away. Surround you with love, that's you. de website www.dansradio.nl. iPod. You wanna join the dance? Tip troopers, cause you like to dance. So take a chance, my man. You say you can, but I know you can't do it right here. In the place, I was anywhere. The place with my record on. You're moving on long thing meticulously. It is so. Take advantage of it. Cause I got you in a way nobody ever had you getting funky like this. And someone ever taught you notice, but you answer me. The style's gone, the style of like and show it shown to the public that you, you love it me Stepping to the scene with me and my man Fabian Civilian, you wanna know the truth? That's how I'm living yourself from dancer to a phenomenon. You didn't know what it was, so you get some styling. Now you know what to do. Is take the opportunity and get wild and move. Or else you're gonna disappoint me. You wanna know why? Let me explain. See, to take things we worked out perfectly, and every now and then identifying it with the how do you call it? It doesn't matter. Make sure you get rid of it. Yeah, check out my melody, bringing the message about things which happen in reality, and also this, but it's a real thing. You wanna know the truth? Truth is how I'm living. my, my, my, my. better be in, there it is. Ready for the world, the homeboys, the fly girls. Let us go berserk, y'all. Who's in the house? She knows in the house. The redskin Tony Scott. Addressing you now, boy. Your long style on the wild end. Inspirating you all to get moving on. On the surface, the dance floor. Tough kills who avoid intentional. Get up yours. Cause I know you're itching, but it's your attitude. You're acting cool for hypothetical, man. You gotta understand that we're dealing with something. It's guaranteed for pumping. I'm the My commands alive to my question. You wanna know the truth is I'm living. 6.9 Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...